EU e, forse winst geboekt. De partij kreeg 27% van de stemmen. De FPE voerde, vooral campagne tegen de immigratie van moslims. De Sociaaldemocraten blijven de grootste partij in Wenen. Het weer, het is helder en koud, in het binnenland enkele graden boven nul.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 De Raad van Toezicht en Dalus hebben in onderling overleg besloten om uit elkaar te gaan... omdat er een verschil van inzicht is over de bestuurstijl die bij In Holland nodig is. Dat verschil van inzicht speelt volgens In Holland al langer... maar zou erger zijn geworden door de diploma-affaire... Een commissie concludeerde vorige maand dat een grote groep studenten bij een opleiding in Haarlem te gemakkelijk aan een diploma is geholpen. In de binnenstad van Deventer heeft brand gewoed in een voormalige drukkerij. Het gebouw is helemaal uitgebrand. Enkele tientallen bewoners in de buurt moesten uit voorzorg hun huis uit. De brandweer heeft metingen verricht, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De meeste bewoners zijn alweer terug naar huis. Formateur Mark Rutte gaat vandaag verder met zijn gesprekken met kandidaat Hij ontvangt drie aankomend ministers, Edith Schippers voor Volksgezondheid, Jan Kees de Jager van Financiën en Gert Leers. Die is voorgedragen als minister voor Immigratie en Asiel. Ook ontvangt Rutte vier beoogd staatssecretarissen. De formateur verwacht zijn kabinet donderdag te kunnen presenteren. De 33 mijnwerkers in Chili, die al ruim twee maanden vastzitten onder de grond... kunnen het niet eens worden over wie als laatste wordt gered. Dit weekend bereikten de boorden mijnwerkers op bijna 700 meter onder de grond. De schacht wordt nu verstevigd, waarna de mijnwerkers op zijn vroeg woensdag naar boven gehaald kunnen worden. De meeste mijnwerkers willen als laatste in de speciale ijzeren kooi omhoog getakeld worden. Ze zien het als een eer om als laatste de ruimte te verlaten waar ze sinds 5 augustus vastzitten... De definitieve volgorde wordt vast